Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nieuwe president van Portugal wordt Antonio José Seguro. De centrum-linkse politicus behaalde in de tweede ronde veel meer stemmen dan zijn tegenstander, de rechtse populist André Ventura. Volgens exitpolls van nationale tv-zenders kreeg Seguro 72% van de stemmen. Hij presenteerde zichzelf als een gematigd politicus die de verbinding zoekt. Seguro wordt de opvolger van de centrumrechtse Marcelo Rebelo de Sousa. Die was tien jaar president van Portugal en mocht zich niet verkiesbaar stellen voor een derde termijn. In het noorden van Nigeria zijn 30 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen. Die vervoerde zowel mensen als goederen. Volgens de gouverneur van de deelstaat Kano reed de chauffeur roekeloos... en verloor hij daardoor de macht over het stuur. Naast 30 doden zouden er vele zwaar gewonden zijn. De gouverneur heeft beloofd dat zij gratis medische zorg krijgen... en dat de familieleden van de slachtoffers ook worden geholpen. De Utrechtse politie heeft afgelopen middag hard opgetreden tegen Feyenoord-fans... na de 1-0-overwinning van hun club bij FC Utrecht. Volgens de gemeente kwamen ze vlak voor vertrek uit de bussen... voor een confrontatie met Utrecht-supporters. De ME dreef hen met wapenstok en pepperspray terug de bussen in. Feyenoord wil uitleg over het harde politieoptreden. Na twee dagen staat Nederland bij de Olympische Winterspelen nog op nul medailles. Dat is voor het eerst in 34 jaar. De Nederlandse schaatsters hadden geen succes. Schaatsers op de 5000 meter. Het goud ging naar de Noor Eitrem. En ook de snowboardster Michelle Dekker viel buiten de prijzen. Vandaag worden de eerste medailles verwacht op de 1000 meter lange baan bij de vrouwen.